Gisteren haalde de Britse luchtmacht ook 150 mensen weg uit Libië. Daarbij waren zeven Nederlanders. Het zijn voornamelijk mensen die in de olieindustrie werken. Ook de Duitse luchtmacht voerde dit weekend een reddingsoperatie uit. Daarbij werden 132 mensen uit de woestijn gehaald. De Libische leider Gaddafi zegt dat het volk achter hem staat en dat alleen kleine groepen opstandelingen onrust zaaien. In een telefonisch interview met een Servisch tv-station herhaalde hij dat terreurbeweging Al-Qaeda achter de onrust zit. Volgens hem heeft het leger de opstandelingen bijna verslagen en is Tripoli veilig in handen van zijn regime. Hij sprak zijn ergernis uit over de nieuwe VN-sancties. Volgens de Servische tv-zender Pink belde Gaddafi vanuit zijn kantoor in Tripoli. Waarom hij aan de Serviërs een interview gaf is onduidelijk. Tegenstanders van Gaddafi lijken inmiddels de stad Zawiya stevig in handen te hebben. Zawiya ligt niet ver van de hoofdstad Tripoli. De controversiële Hitler-tentoonstelling in Berlijn heeft ruim 250.000 bezoekers getrokken. Het heeft het Duits Historisch Museum op de slotdag van de expositie bekendgemaakt. De tentoonstelling Hitler und die Deutschen begon in oktober en is een aantal keer verlengd. Er waren 600 voorwerpen en 400 foto's te zien. De tentoonstelling ging vooral in op de vraag waarom Hitler zo populair kon worden. Het weer, vanavond en vannacht bewolkt en regenachtig. In het noorden soms...